12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Aan boord van de helikopter die gisteravond crashte... bij het stadion van de Engelse voetbalclub Leicester City... zaten vijf mensen, onder wie de Thaise clubeigenaar, de miljardair Vichai Sivatanaprapa. Ook zijn dochter was aan boord, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Of iemand van de inzittenden de crash heeft overleefd is niet bekend. De helikopter vertrok na de wedstrijd vanaf het voetbalveld... Kort na het opstijgen crashte het toestel op een parkeerplaats dichtbij het King Power Stadium. De helikopter vloog vervolgens in brand. De Brazilianen kiezen vandaag een nieuwe president. grootste kanshebber is de omstreden uiterst rechtse kandidaat Jair Bolsonaro. In de peilingen gaat hij op kop, al is zijn voorsprong op de linkse kandidaat Haddadji de laatste dagen wel wat geslonken. De campagne van Bolsonaro werd onder meer getekend door negatieve opmerkingen over vrouwen en homo's. Bolsonaro stelt dat hij met harde hand een einde gaat maken aan de corruptie en wetteloosheid in Brazilië en aan de economische chaos. Begin september overleefde hij een aanslag toen hij op straat door iemand werd neergestoken. In Goes zijn vannacht twee fietsers om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang in de buurt van het station. De slachtoffers zijn een man en een vrouw, hun identiteit is nog niet bekend. De bestuurder van de auto had te veel gedronken, zegt de politie. Tienduizenden mensen zijn getroffen door een internetstoring. Abonnees van providers als T-Mobile, Access for All en KPN... verspreid over het hele land kunnen al urenlang niet internetten. De oorzaak van de problemen zit mogelijk in de infrastructuur... of bij verdeelstations. Het weer, het is vrij zonnig, het blijft op de meeste plaatsen droog.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 Say my brain. meine Scheine der Novo Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More wissen, wo ich bin. Nachts unterwegs, ich geh immer all in. Sie will immer stalken, doch ich weise sie ab. Denke nicht am Morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie will mit Dardy im Band sein. Sie will Gang sein, sie macht Gang sein. Doch sie blendet wie Mac Lights, living fast life, sitzt in der S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama, sie will um die Welt reisen. Ich zieh den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann, denn ich muss Geld machen. So high, so, so high, steck meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. Kein Flex, der Jackie hält mich wach. Ein Glas, ich bin ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühl mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin wieder, doch erwarte Loyalität. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone. Trotzdem freu ich mich, wenn ich heimkomm. So high, so, so high. Steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. So high, so, so high. Steck meine Scheine in den Ovo-Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, van Drake More Life.